Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een mesaanval in de Duitse stad Solingen zijn zeker drie doden gevallen. Ook raakten vijf mensen zwaar gewond. Het incident gebeurde op een feest in de binnenstad... ter gelegenheid van het 650-jarige bestaan van Solingen. De dader is op de vlucht geslagen... waarna de politie een klopjacht begon. Vanuit de hele deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zoeken agenten mee. Maar er is nog niemand aangehouden. In de VS heeft een tweede agent schuld bekend in de zaak rond de fatale mishandeling van een zwarte man. Tyree Nichols werd begin vorig jaar in Memphis zwaar mishandeld door vijf agenten die ook zwart zijn. Drie dagen later overleed hij in het ziekenhuis. De agent zal volledig meewerken aan het onderzoek... wat erop kan duiden dat hij mogelijk belastende verklaringen gaat afleggen... over zijn drie collega's die nog geen schuld hebben bekend. In Leeuwarden en Harlingen zijn vanwege uitslaande branden... afgelopen nacht meerdere woningen ontruimd. In Leeuwarden was een brand uitgebroken in een flat op de vierde verdieping. Drie mensen zijn door ambulancepersoneel behandeld... omdat ze rook hadden ingeademd. Bewoners werden opgevangen in een wijkcentrum. In Harlingen brak brand uit in een keuken van een appartementencomplex. Omdat het vuur zich snel verspreidde, werd het hele complex ontruimd. over de oorzaken van de branden in Harlingen en Leeuwarden is nog niets bekend. In Beek en Donk in Noord-Brabant is een touringcar tegen een huis gebotst. Daarbij is de chauffeur van de touringcar overleden. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. De bus was kort voor het ongeluk van de weg geraakt. En hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Op foto's is te zien dat de bus ook auto's heeft geraakt... voordat het voertuig tegen de muur van het huis in Beek en Donk tot stilstand kwam. Het weer in het westen en noorden vanochtend veel bewolking en af en toe regen.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 Op BBG, kick, snare, hi-hat vond ik het vrij vet. Eric B en Rod, tough crew tot hijack. Raw, bass, Run, DMC en Guy Man en Ultra. Jullie tijd was hype, hè? Dans maar, dit is nu die lekkere dansmaat.